Mark Visser met het NOS Journaal. De politie gaat ervan uit dat oud-minister Borst op een niet-natuurlijke manier is overleden. Mogelijk is omgekomen door een ongeval of een misdrijf. Stoffelijk overschot van Borst is voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag gebracht. Daar wordt sectie verricht. Borst werd gisteravond gevonden in de garage van haar huis in Beeldhoven. Daar is het sporenonderzoek nog in volle gang. In Californië is filmster Shirley Temple overleden. In de jaren 30 en 40 speelde ze als klein kind in tientallen films... zoals The Little Princess en Fort Apache met John Wayne en Henry Fonda. Haar liedjes werden wereldberoemd. Later werd Temple ambassadeur in Ghana en Tsjechoslowakije... en ook zat ze voor de VS en de Verenigde Naties. Shirley Temple was 85 jaar. De openbare aanklager in Duisburg gaat mensen aanklagen voor het drama bij het dancefeest Love Parade in 2010. Wie het zijn en hoe de aanklacht luidt wordt morgen bekendgemaakt. Op het feest brak paniek uit bij de tunnel waar een mensenmassa stond om het festivalterrein op te komen. De feestvierders kwamen in het gedrang. 21 mensen maar kwamen om het leven en meer dan 500 mensen raakten gewond. De Nederlandse staat hoeft niet mee te betalen aan de proceskosten van Guido Potsch, heeft de rechter bepaald. Advocaat Knoops spande eind vorig jaar een kort geding aan tegen de staat... omdat hij wilde dat de overheid Potsch een zogenoemde toevoeging geeft. Dan wordt de advocaat betaald door de overheid. Potsch staat in Argentinië terecht omdat hij tijdens het Fidela-regime betrokken zou zijn geweest bij dodenvluchten. vluchten. De penningmeester die er met de kas van een begrafenisvereniging in Denenkamp vandoor ging... is opgepakt in Portugal. Er is ons een uitlevering gevraagd. Man verdween begin dit jaar met het geld van begrafenisvereniging Helpt Elkander... ruim een half miljoen euro. Hij was ook raadslid van de grootste partij in de gemeente, lokaal Dinkelland.